zijn tot nu toe al meer dan 700 mensen omgekomen. De meeste doden vielen in de stad Nova Friburgo. Er kwamen zeker 335 mensen om. Ook zijn er nog veel vermisten en zijn duizenden mensen dakloos geraakt. Arantja Rus heeft in de tweede ronde van de Australian Open kansloos verloren van de Russische Svetlana Kuznetsova. Het werd in Melbourne 6-1 en 6-4. Met de uitschakeling van Rus zijn de Nederlandse vrouwen in het tennistoernooi uitgespeeld. Het weer vanochtend wisselend bewolkt en vanuit het noorden trekken buien het land binnen. De temperaturen liggen op dit moment dicht bij het vriespunt.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 Volgens de instelling is de situatie zo ernstig dat er geen alternatief is. De inspectie voor de gezondheidszorg sluit zich daarbij aan. Chipmachinebouwer ASML uit Veldhoven heeft een sterk laatste kwartaal achter de rug met een recordomzet en winst. De omzet was drie keer zo hoog als een jaar eerder en de winst was acht keer hoger. Over heel 2010 komt de netto-winst uit op ruim 1 miljard euro. In het recessiejaar 2009 werd nog 150 miljoen euro verlies gemaakt. In Haiti is ex-dictator Jean-Claude Duvalier aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van onder meer corruptie en diefstal tijdens een dictatuur in de jaren 70 en 80. Duvalier, ook bekend als Baby Doc, kwam zondag onverwacht terug in Haiti. Apple heeft in het afgelopen kwartaal een recordwinst behaald van 6 miljard dollar. Dat kwam vooral door de groeiende verkoop van iPhones en iPads. Het Amerikaanse computerbedrijf verkocht ruim 16 miljoen iPhones. Dat is 86% meer dan in het vorige kwartaal. Van de nieuwe iPad gingen er ruim 7 miljoen over de toonbank.